of in 2016 alsnog. Op dit moment zijn er nog 32. De militairen die na dit jaar achterblijven worden verspreid over het land ingezet voor antiterreuroperaties en gaan Afghaanse veiligheidstroepen trainen. De brandweer in Omme heeft vannacht zo'n 35 ponies gered van de verdrinkingsdood. Ze stonden in een weiland dat door de vele regen van de afgelopen dagen helemaal is ondergelopen. De dieren stonden tot hun buik in het water. De brandweer heeft de ponies met een tractor en een veewagen gered. Ze zijn naar een manege gebracht. Het weer vannacht is bewolkt met af en toe een regenbui. De temperatuur daalt tot een graad of 14. Overdag blijft het wisselvallig met in de noordelijke helft van het land de meeste regen. Het is 14 tot 18 graden.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 moet met het NOS Journaal. De minister van Defensie in Mali heeft zijn ontslag ingediend, melden verschillende bronnen aan persbureau Reuters. Hij stond onder druk na een gevoelige nederlaag tegen rebellen in de stad Kidal vorige week, waarbij bijna 40 mensen omkwamen. De stad in het noorden van Mali is nu in handen van de rebellen. Zo'n 450 Nederlanders doen mee aan een VN-vredesmissie in het Afrikaanse land. Volgens het hoofd van de vredesmissie is de Nederlandse aanwezigheid belangrijker geworden... nu een deel van het noorden door de rebellen is ingenomen. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert alle Amerikanen onmiddellijk uit Libië te vertrekken. Volgens Washington moeten buitenlanders en met name Amerikanen in Libië erg oppassen voor aanvallers en kidnappers. Het nieuwe reisadvies komt na een aanval op het Libische parlement eerder deze maand. Bovendien waarschuwde de leider van een islamitische terreurgroep gisteren dat de VS zich niet langer met Libië moet bemoeien. Na dit jaar blijven er nog 9800 Amerikaanse militairen in Afghanistan achter, heeft president Obama bekendgemaakt in een toespraak. De meeste van die 9800 vertrekken volgend jaar of in 2016 alsnog. Op dit moment zijn er nog 32.000 Amerikaanse militairen in Afghanistan. De militairen die